ZFM Verkeersinformatie. Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In Noord-Holland is een ongeluk gebeurd op de A9 van Diemen naar Alkmaar. Bij Aalsmeer is de rechte rijstrook dicht en dat kost je nu 10 minuten. Je kunt ook omrijden via Amsterdam over de A2, de A10 en de A4. Op de A10, de Ring Zuid richting Haarlem, staat het vast vanaf Landsmeer... tot aan de Koentunnel 10 minuten vertraging. De N207 Alfa aan de Rijn richting Hillegom bij Leimuiden 10 minuten oponthoud... En ook staat er file op de N230 van Utrecht naar Maarsen.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 De Palestijnse oud-diplomaat Leila Shahid is overleden. Ze was lange tijd het gezicht van de Palestijnse zaak in verschillende Europese landen. Leila Shahid was 76 jaar. Voor elke euro die de overheid besteedt aan gratis juridische hulp... krijgt de samenleving 3 tot 5 euro terug, blijkt uit onderzoek. Als mensen in een vroeg stadium juridische bijstand krijgen... leidt dat tot vermindering van stress, schulden en uitval op het werk. Het weer. In het zuiden en midden van het land wordt vanochtend gewaarschuwd voor gladheid door sneeuw. Bij een stevige oostenwind wordt het 2 tot 6 graden.